Voorspoedige start. Krol met het NOS Shooter per direct 1500 slimme gasmeters vervangen. De fabrikant heeft de verkeerde lijm gebruikt, waardoor ze mogelijk onveilig zijn. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Eerder werd al bekend dat er bij 44.000 gasmeters tekort schroefdraad is gebruikt. Daarom moeten ze voor 1 april worden vervangen. Minister Wiebes schrijft dat aanvullend onderzoek moet uitwijzen of alle 4 miljoen geïnstalleerde slimme gasmeters in Nederland wel veilig zijn. De Syriër die in september in de Bali in Amsterdam werd herkend als IS-strijder... spreekt met klem tegen dat hij voor die terreurorganisatie heeft gevochten. In Nieuwsuur zegt de man dat hij Syrië al had verlaten voordat IS daar groot werd... en hij heeft nooit een wapen in handen gehad, zegt hij. Bronnen rond de veiligheidsdiensten noemen hem een zwaar geval... De IVD zou hem in de gaten houden. De Syriër zegt daar niets van te merken. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de zaak. Hij laat weten dat over individuele gevallen geen uitspraken worden gedaan. De omstreden Brunsumse wethouder Palmen stapt niet op. Ook niet na de oproep van minister Ollongren om de eer aan zichzelf te houden. Dat bleek vanavond tijdens een raadsvergadering. Uit een integriteitsonderzoek blijkt dat Palmen een risico vormt voor de gemeente... Maar volgens Palme zelf deugt dat onderzoek niet. Minister Ollengren overlegt binnenkort met de Limburgse gouverneur over de situatie in Brunsum. in de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Pek Zwolle speelde thuis met 1-1 gelijk tegen AZ. In de slotfase miste Pek een penalty. FC Twente won voor het eerst onder trainer Gert-Jan Verbeek. In Breda werd NAC met 2-1 verslagen. Het weer. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het land inwaarts glad zijn. In het oosten kan nog natte sneeuw vallen. Maar op andere plaatsen gaat het vannacht regenen. Die houdt overdag aan bij 4 tot 6 graden.